Van de 22 FIFA-bestuurders die er destijds iets over te zeggen hadden... zijn er later 16 veroordeeld voor of gelinkt aan corruptie. Binnenkort komt er een Netflix-docu over uit. Ook Oranje-fans voelen het WK trouwens nog niet echt. Maar dan vooral omdat het winter is. Je staat namelijk in, je shirtje, je hebt het daar al koud. <laughs> normaal is het een graadje de 25, zeg maar. En dan zit je met een bakje bier... Maar je zit nou met een kop koffie in een warme trui. <laughs> Wat we? wat is gaan we nu? De Verenigde Staten en Rusland hebben contact over de oorlog in Oekraïne. Ze overleggen hoe ze moeten voorkomen dat er kernwapens worden gebruikt. Volgens Amerika wordt er niet onderhandeld over het einde van de oorlog. Nintendo verkoopt minder Switch-spelcomputers door het wereldwijde tekort aan chips. Het Japanse bedrijf kan minder van die dingen maken. In het afgelopen half jaar gingen er bijna 7 miljoen Switches over de toonbank. 20% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Games van, games van Nintendo verkochten wel heel goed. Splatoon 3 was de absolute topper. Ja, en opletten als je in de buurt van Hoorn rijdt. Daar staat een nieuwe flitspaal. En dat is er niet zomaar één. Het is een flex flitspaal. Die blijft ongeveer twee maanden staan en wordt dan op een andere plek neergezet. Collega Roel Pauw weet meer. Per volgend jaar zijn er al 50 van die eh, flexibele flitspalen... die op 150 eh, geselecteerde eh, posities kunnen worden ingezet. Plekken waar vaak te hard wordt gereden. Waar ook geregeld incidenten zijn. en dat roeleert dan. Dus Ehm, je denkt misschien, oh, hij is weg. Maar binnen de kortste keren staat hij er weer. Dus het is uh, oppassen geblazen met deze nieuwe flexibele flitskasten. Ja, het OM hoopt dat mensen door het verrassingseffect sowieso voorzichtiger rijden. Te hard rijden is nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van ongelukken. Het weer bijna overal droog, af en toe zon en zo'n 16 graden. Vanavond komen er weer buien met kans op wat onweer. Morgen vooral nattigheid in het westen en noorden bij een gaatje of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is bijna achter de rug. Wel rijdt het nog langzaam op de N203 vanuit Alkmaar naar Amsterdam.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 Me and your boyfriend, we ain't no tie. You say you wanna kick it when I ain't so high. Man. Well, baby, it's obvious that I ain't your guy. I ain't Clear your space and forget your face, I swear I will.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 Die al jubelen door het dal, de lente brengt van overal. Een liedje en een andere melodietje, en een ander werd een liedje, al die brand van het heelal. klokjes horen. Die jou jubelen door het dal, lente brengt brengen overal.